Volgens de SERG leidt het niet tot hogere pensioenen, maar is de kans op een toekomstige daling van het pensioen wel kleiner dan nu. Vanmiddag presenteert de SER het onderzoek naar de nieuwe pensioenvariant. De, eh, de raad benadrukt dat het nog om een verkenning gaat. Het is geen advies. Taiwan heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke president. Tsai Ing-wen won in januari de verkiezingen en volgt Ma Ying-jeou op. Hij leidde Taiwan sinds 2008 en werd bij de verkiezingen afgestraft voor zijn pro-Chinese koers. China kijkt met argusogen naar de nieuwe president. Ze verzet zich onder meer tegen het beleid van Peking dat er vanuit gaat dat er maar één China is en dat Taiwan daarbij hoort. In de Middellandse Zee wordt vandaag verder gezocht naar het vermiste vliegtuig van Egypt Air. Er is verwarring ontstaan over wrakstukken die van het vermiste toestel zouden zijn. Eerder werd gemeld dat die waren gevonden in de Middellandse Zee in de buurt van Kreta. Maar de Griekse autoriteiten melden nu dat de brokstukken niet van een vliegtuig zijn. Bij een grote woningbrand in Hellevoetsluis is waarschijnlijk een ouder echtpaar omgekomen. Volgens RTV Rijnmond zijn het de bewoners. Het vuur ontstond vannacht rond half twee en binnen een uur werd het hele huis in de as gelegd. Ook het dak is voor een deel ingestort. Bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd. Steeds meer jongeren halen hun rijbewijs op hun zeventiende. Uit cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels 8% op die leeftijd achter het stuur mag gaan zitten. Dat is het hoogste percentage sinds 2011. In dat jaar werd de regel ingevoerd dat jongeren mogen beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Het weer. Vanuit het westen wat regen, later op de dag opklaringen... en dan breekt af en toe de zon door bij maximaal van een graad of 17. Morgen een afwisseling van zon en wolken... en dan wordt het tussen de 20 en 24 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt wel mee met de ochtendspits in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 5 minuten vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer langzaam rijden. De A6 Lelystad Muiden voor knooppunt Muidenberg 5 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt het Batuverdorp 5. A12 Arnhem Den Haag bij knooppunt Lunetten nog 3. En verderop voor Den Haag Malieveld langzaam rijden eigenlijk vanaf Zoetermeer.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 Het heet uh, Wonderwall. Het is een bekend eh, popnummer. Maar per jazz. Brad Maldau. Luisteren naar Wonderwall. volgende nummer is eh, eh, een bekende. Eh, Dave Brubeck. Give a little whistle. Thank you. ik lees net iets op nu.nl. Ehm, dat vandaag eigenlijk bekend geworden is dat de vrouw hier... Hallo, mezelf. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. is I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. Uh, he went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, sir. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa.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 Toch nog een beetje het zonnetje laten schijnen. Los Invisibles. Ismael Serrano. rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. En el potrero grita un pibe y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles se desdibuja terra comum sufrimiento, la misma persecución, la misma discriminación, la misma criminalización. Digo, es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Zijn we alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Breezy, Wouter Hamel natuurlijk. Ik hoop u dat u een fijne zondag tegemoet gaat. En al heeft natuurlijk. Tot de volgende keer.